je nog toen ik jou ontmoette? Weet je nog dat jij me niet eens groette? Ik dacht, wat heeft dat meisje nou? Waarom doet ze toch zo flauw? Weet je nog, liefste, weet je nog? nog toen wij elkaar weer zagen? Weet je nog, ik durfde je niet te vragen. Ik wist niet wat ik moest doen, maar je zus die hielp mij toen. Weet je nog, liefste, weet je nog? Al heel Ik vroeg je om te trouwen, je had je antwoord voor ik klaar. Weet je nog, toen ik jou ontmoette? Weet je nog, dat jij me niet wij doen niet gedacht. Weet je nou, liefste weet je nou Weet je nog, toen ik jou ontmoette? Weet je nog, dat jij me niet eens groette? Cupido raakte toch ons hart, dat hadden wij toen niet gedacht. Weet je nog, liefste, weet je nog?